sinds Singapore in 1965 onafhankelijk werd. De koningin en haar gezelschap worden ontvangen door de president en de premier... en zullen vandaag nog langs gaan bij verschillende bedrijven. Vanavond is er een staatsbanket. In Almelo is een buschauffeur van Connection ernstig mishandeld door een verwarde passagier. Hij ligt gewond in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader, een man van 21 uit Almelo, schopte en sloeg de chauffeur tientallen keren. Volgens de politie had hij waarschijnlijk een psychose. Veiligheidspersoneel op de vliegvelden van Düsseldorf en Keulen-Bonn staakt vandaag. Daardoor moet er op de Duitse luchthavens rekening worden gehouden met vertragingen. De vakbond heeft het veiligheidspersoneel opgeroepen het werk vanaf 4 uur vannacht neer te leggen. De bond wil met de staking de druk opvoeren in de loononderhandelingen met de Duitse werkgevers. Vorige week vrijdag werd om dezelfde reden gestaakt in Hamburg. Waarschijnlijk wordt er op de vliegvelden Düsseldorf en Keulen-Bonn morgen ook gestaakt. De vluchtelingenstroom vanuit Syrië naar Jordanië is sterk toegenomen. In één week zijn er ongeveer 20.000 vluchtelingen de grens overgestoken, zegt de Jordaanse regering. Gemiddeld komen er 6.000 per week. De sterke toename is volgens Jordanië een rechtstreeks gevolg van bombardementen op dorpen en steden in het zuiden van Syrië. Apple heeft in het laatste kwartaal van 2012 meer iPhones en iPads verkocht dan ooit. Maar de verkoopcijfers van de iPhone vielen beleggers tegen. Er werden er ruim 47 miljoen verkocht, terwijl beleggers hadden gerekend op 50 miljoen. In New York daalde het aandeel Apple met 4 procent. Het weer brede opklaringen, minimumtemperatuur 8 min 15.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 But I'd be yours if you'd be The Light, het jongste succes voor eh, een band die geen drummer heeft. Mumford Sons, maar je hoorde wel slagwerkinstrumenten, maar dat doen ze erbij. Mumford Sons dus. En eh, je kan ze gaan bekijken voor, het, voor zover je ze al niet eerder hebt gezien. Want ze hebben ook al op Pinkpop gestaan. Maar ze gaan in eh, maart, ook in Nederland optreden. Eind maart zal dat zijn, 30 maart in eh, Ziggo in Amsterdam. En voor Zuid-Nederland is natuurlijk Antwerpen ook een optie. Daar zullen ze 28 maart optreden in het Sportpaleis al daar. Mumford Sons dus met Love of the Light. Het tweede uur van de nacht ging anders hier bij de Vader op Radio 1 staat, zoals gebruikelijk in het teken van eh, mensen die ons de afgelopen week zijn ontvallen. Daar waar het gaat om eh, eh, muzikaal gebied. En we hebben ook wat muziek die afkomstig is uit films van alweer een aantal jaren geleden. 2006 is een hele amusante film met Penelope Cruz in de hoofdrol. Balbert met daarin ook Spaanse muziek. le Tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volar, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mis sueño temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis pies Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. is dat. Eh, weer flamenco muziek. <laughs> dat hoort je al eerder eh, aan het begin van de nacht bij Casaluna. Maar nu dan een fragment uit de film Balbert. Balbert, dat staat trouwens voor eh, terugkeren. En ik liet je luisteren naar de stem van Estrella Morente... en het gitaarspel van Enrique Morente. De film werd in 2006 in roulatie gebracht. Balbert met in de hoofdrol Penelope Cruz. Op dit moment in de Nederlandse bioscopen... en al iets langer in de Vlaamse bioscopen... de Vlaamse film The Broken Circle Breakdown. Een aangrijpende film over een stelletje dat te maken krijgt met een eh, kind dat overlijdt. Daarin ook veel countrymuziek. Ik heb al iets eerder uit die film laten horen. Het nummer If I Needed You. Maar ik laat je nu een andere versie van dat nummer horen. Towns van Zent die componeerde het. En ik laat je nu de versie horen van eh, Emmylou Harris samen met Don Williams... achou. essentiële plek heeft in die Vlaamse film The Broken Circle Breakdown. Als de film bij je in de buurt draait, dan zou ik zeggen, ga hem zien. Ehm, het ging hier dus om If I Needed You. Ehm, in dit geval werd het gezongen door Emily Harris en Don Williams. En het is een nummer van Towns van Zandt. Don Williams, eh, de man leeft nog steeds. En die had in 1977 een eh, behoorlijk goed hit in de Verenigde Staten. Een liedje dat wij wel kennen, maar dan een andere versie. Van Telly Savalas, <laughs> ja. check. Maar dit wordt dus Don Williams. Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do. start missing you. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never dry. My in the night. A willing woman to hold me tight. But in the middle of love's embrace, I see your face. Some broken hearts never mend. Some men memories never end. Some tears. Ons maar ook aan de andere landen waar de tv-serie Kojak populair was. Daar is dit een hit geworden voor uh, Telly Savalas. Maar je hoorde dan eh, nu de versie van Don Williams. Some Broken Hearts Never Meant uit 1977. Don Williams? Ik zei het al, de man leeft nog steeds. En in eh, mei, als onze lieve heer het behaagt... <laughs> dan zal hij 74 eh, jaar oud worden. Een andere eh, dame die ik al eerder liet horen met Don Williams... dat was dus Emily Harris in dat If I Needed You. En Emily Harris, die is ook nog steeds actief. Bracht twee jaar geleden een album uit. En daarvan My Name is Emmett Till. walked this earth for 14 years, and one night I was killed for speaking to a woman whose skin was white as dough. That's a sin in Mississippi. justice to be finally fulfilled. All because of me, a black boy. My name is Emmett Till. my name is Emmett 66 jaar worden. Maar zij toert nog steeds door het land, haar eigen land, Verenigde Staten in dit geval. En af en toe dan maakt ze wel eens een oversteek naar de andere kant van de Atlantische Ja, Maar dat zit er voorlopig niet in. Emily Harris, je hoorde haar met een nummer van het nummer Hard Bargain. Hard Bargain, een cd die... Eh, twee jaar geleden alweer verscheen. En het liedje dat ze zong, dat heette My Name is Emmett Till. En wie is Emmet Till? Emmett Till, dat eh, is een jongen die maar 14 jaar oud is geworden. Hij werd in 1955 eh, vermoord om racistische motieven. Zo zat Amerika destijds in elkaar de tijden dat Klan en zo het eh, nieuws beheerste. Die periode dus. My name is Emmett Till, Emily Harris. Wat ik je nu laat horen, dat is uh, weer afkomstig uit Vlaanderen. Hoezo weer? <laughs> nou, deels hadden we het vorige uur. Dit is Ben Desmona. En je gaat ze horen met het nummer Suspicion. I've considered myself so plain. No one's love could come to me. I live a life without mistakes. No true love. from our love, but that's not how it appears. time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me.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 suspicion. Why me? Suspicion, dat hoor je van eh, Terry Stafford. Doet denken aan Elvis Presley, die stem. Mm, dat is niet zo heel toevallig, want al iets eerder had Elvis Presley die plaat opgenomen, Suspicion, maar zijn versie werd nooit uitgebracht. En toen dacht de platenmaatschappij van... nou, die Terry Stafford, zijn stem lijkt een beetje op die van Elvis. En het is een goed nummer, dus laten we dat dan maar gaan uitbrengen. En al dus geschieden en had Terry Stafford daar een behoorlijk succes mee met dat Suspicion. Wat ook een titel is voor Desmona. En dat is dan weer een eh, band uit eh, Vlaanderen. Daar op dit moment eh, aardig populair. Ze hebben een nieuw album gemaakt onder de titel Gentleman's Agreement. En ik liet je luisteren naar uh, het nummer dus <laughs> Suspicion. En als ik het toch over Elvis heb... Nou, hier is hij dan. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be my my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near time is here at last. It's love. just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now Cha-cha-cha, you're the king met een moderne versie van het traditionele Italiaanse liedje O Salamio, Mio. En dat werd dan It's Now or Never. De overlijdensgevallen eh, van de afgelopen week. Natuurlijk was daar het eh, trieste nieuws over Ellen Blazer. TV-icoon, beide varen al sinds jaren en dag. En toen dacht ik van nou, dat is een mooi aanknopingspunt om de tunes van bijvoorbeeld 2 voor 12 of per seconde wijzer te gaan draaien in zijn volledigheid. <laughs> Maar die zijn er niet. Er zijn alleen korte begintunes en eindtunes. Dus dat eh, moeten we helaas over laten staan. Hm. Maar ik laat je wel muziek horen van Pieter Hemmel. Pieter Hemmel die jarenlang samenwerkte met Nick Patter. En eh, die twee die hebben elkaar ook in het verleden ontmoet... bij de groep de Van der Graaf Generator... Toen die band was opgeheven, ging Pieter Hemmel samenwerken met Nick Potter bij de soloprojecten van Pieter Hemmel. Hier is Pieter Hemmel met Ophelia en je hoort het basspel van Nick Potter die afgelopen week overleed op 61-jarige leeftijd. smoke and drag on your cigarette. That well-known face in the fire. It could be someone you can't forget. Someone you've learned to admire. And it's strange how the feeling goes. All change. treading water that ice is deep. You say you'll cope with it all. You've made some promises you can't keep. You throw yourself against the wall. You throw yourself against the wall. You throw yourself against the wall. And then stretch. late, come too late. And even he's unprepared to find a cover so rare. It's so strange. Patter, 61 jaar oud geworden, afgelopen week overleden. En hij werkt hier samen met eh, Pieter Hemmel, een eh, muzikale vriend van mij. Hij heeft ook eh, samengewerkt met andere grootheden op het gebied van de popmuziek. Namen als Jeff Beck en Chuck Berry, om eens een paar te noemen. Nick Patter dus, een andere grootheid die is overleden afgelopen weken op filmgebied. Dat is eh, Michael Winner. Hij heeft zo'n 30 films gemaakt, waarvan Death Wish wel eh, een van de belangrijkste is. Zo belangrijk dat er drie afleveringen van ons zijn gemaakt. Ik laat je een fragment muziek horen uit die eerste aflevering van Death Wish met Herbie Hancock. Vleugel, begeleid door een groot orkest. Met het thema, met een thema uit de film Death Wish, de film die in 1974 uitkwam. En je hoorde Joanna's Theme, geregisseerd dus door Michael Winner... die afgelopen maandag op 77-jarige leeftijd is overleden. Hij heeft vaak op het randje van de dood gestaan... want naast het feit dat hij eh, filmregisseur was was hij ook eh, gastronomie-kenner. en dat eh, heeft hem in een gevaarlijke situatie gebracht een aantal keren. Het eten van oesters en rauwe tartaar. Dat is een bijna noodlottig geworden. Maar goed, afgelopen uh, week is hij dus niet niet daaraan overleden... aan het eten van verkeerde spullen. Michael Winner dus, 77 jaar oud geworden. En nacht ging de anders bij de vader op Radio 1 de bijna vergeten gouden ouwe Robert Francis. In plaats van twee jaar geleden, June Buck I remember everything. The blue carpeted floors, the tall wooden doors. I held you in my arms. June Junebug, I'd burned down a picture of a house. say it was ours when we didn't need it anymore. basket on your bike front by the coat Sit up in pale grief, you were a ghost. You like to play with darkness. All the universe you could give out was the home you once tried to escape the dark in which you lived. Soon they'd find your line there at seven different homes. They'd find your line on their porches. Do you need to use the phone? And lure you into their rooms. That was the last I heard of you. En eh, het is al zo'n kleine drie jaar geleden geweest... en dat hij met deze plaat eh, alle aandacht kreeg. Junebug, de titel daarvan te vinden op een eh, cd die hij toen uitbracht... Before Nightfall. Evie de Visser die heeft afgelopen maandag haar voorlopig laatste optreden gegeven... op een hele bijzondere locatie, namelijk in Amsterdam aan de Keizersgrachtkerk... En dan, wat gaat er dan gebeuren? Nou, zij gaat de komende maand de platenstudio in... om een tweede album op te nemen. Iets waar we wel naar uitkijken. Want het eerste album dat was ook zeer fraai. Evie de Visser dus. Hier is een nummer van dat allereerste album. De zangeres hoor je met hartslag. Ik hou mijn hart vast met jou in mijn armen. Je bent een charmeur, je houdt de deur voor me open en schuift mijn stoel aan. Ik mag jouw jas aan. Wanneer het regent, je voelt als een warme teken. Zo eentje waar je niet onder vandaan wil. En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me. Dat ik al veel te lang wakker lig, buiten is het al lang licht. Ik schraap alle moed bij elkaar maar blijf daar. Al veel te lang wakker ligt, buiten is het al lang licht. Ik schraap alle moed bij elkaar, maar blijf daar. Ik voel mijn hartslag met jou tegen me aan. Het is niet te weerstaan, je neemt mijn jas aan en slengt mijn glas in en houdt mijn hand vast. Tussen voel ik je als warme kussen. Ik hou mijn ogen dicht en mijn adem in. En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me. Dat ik al veel te lang wakker ligt. Buiten is het al lang licht. Ik slaap aan. i al veel te long, baan Het blijft fraai wat ik je liet horen. Hoe vervan ik met een groot orkest. Hoe vervan ik with orchestra, zoals het dan heet. En ik eh, liet je luisteren naar een nummer dat op dit moment eh, behoorlijk populair is in België.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 Dadelijk nieuws en tot die tijd nog even The Shadows.